Kirsten Klomp met het NOS-journaal. In Duitsland zijn de bondsregering en de deelstaten het eens geworden over de aanpak van de vluchtelingencrisis. Dat heeft bondskanselier Merkel gezegd na een gesprek met de deelstaat Afgesproken is dat de deelstaten 670 euro per maand per vluchteling krijgen. Ook trekt de regering 500 miljoen uit voor sociale woningbouw... en 350 miljoen voor de zorg voor alleenstaande minderjarige asielzoekers. Honderdduizenden migranten komen dit jaar naar Duitsland en de deelstaten dreigen dit niet aan te kunnen. Een gemeenteraadsvergadering over de komst van een asielzoekerscentrum in Purmerend is afgelast omdat burgers stampij maakten in de raadzaal. De politie stuurde de aanwezigen naar buiten. Ook in het Brabantse dorp Oudenbos houdt de opvang van vluchtelingen de gemoederen bezig. Vanavond zijn daar honderden mensen naar een speciale vergadering van de gemeenteraad gekomen. De Saoedische koning Salman heeft de gebeurtenissen in Mina een pijnlijk incident genoemd. Hij heeft het bevel gegeven de regels rond de Hajj opnieuw te bekijken. Er vielen in de verdrukking zeker 717 doden en meer dan 800 gewonden. De slachtoffers hebben verschillende nationaliteiten, maar de, maar de autoriteiten in Saoedi-Arabië hebben nog niet gezegd welke dat zijn. Frankrijk heeft een bod uitgebracht van 80 miljoen euro op een van de twee schilderijen van Rembrandt, die ook het Rijksmuseum wil verwerven. De aankoop zou mogelijk zijn dankzij een uitzonderlijke gunst van de Franse Centrale Bank. Deze week werd bekend dat de regering en het Rijksmuseum 160 miljoen euro willen vergaren om beide schilderijen naar Nederland te halen. Feyenoord heeft de derde ronde van de KNVB-beker bereikt. De Rotterdammers wonnen in de Kuip met 3-0 van Pek Zwolle. Dirk Kuyt scoorde twee keer en Michiel Kramer één keer. Ook Helmond Sport is een ronde verder, dankzij een 2-1 overwinning bij RKC Waalwijk.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 Ik heb het uh, Orno beloofd. Eh, het volgende nummer, The Next Time. het volgende nummer zou zijn... We moesten het echt... we hadden het, over, we hadden het over een nozum en we hadden het over een non. Met wie heb jij dat het meeste? Met die nozum of met die non? <laughs> ja, met een nozem heb ik helemaal niks. <laughs> en een non, ja, dat, kan je wel van vergeten. <laughs> Een nozem, een ben je eigenlijk nog zelf een beetje. Ja, ja, nou. ja die, die nonnen, ja, zou die helemaal op non-actief staan? Of? <laughs> of, of, of zouden die wel eens eh, buiten de pot piezen, zoals dat Dat weet ik niet. daar, heb ik, geen... Eh, een mens is maar een mens, zeg ik dan toch? Ja. ja. Maar ze mogen het natuurlijk niet, hè, want hun, eh, het, nonnenlichaam is, helemaal, alleen maar voor, voor uh, onze lieve ja. Die kan het niet aan, die kan het niet aan <laughs> Dat gaat niet lukken. Cornelis Vreeswijk, de Rozen met Niemand ter aarde weet het eigenlijk begon. Het droevige verhaal van de nozem en de non. Van de nozem en de non. Vroeg in het voorjaar ontmoetten ze elkaar. Hij keek in haar ogen en toen was de liefde daar. Ja, toen was de liefde daar. Sterk is de liefde, tijdelijk althans de non vergat haar plichten en zelfs haar rozenkrans. Ze vergat haar rozenkrans. Met zijn zonnebril en zijn nauwe pantalon verwekte onze nozen de hartstocht van de non. Ja, de hartstocht van de non. Het is wel te begrijpen, het gebeurt toch elke dag de nozen was verloren toen hij in haar ogen zag. Toen hij in haar ogen zag. Ze liepen in het plantsoen, in de prille lentezon. En kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zekere juffrouw Jansen sloeg hem gade door de ruit. Ze wist niet wat ze zag en haar ogen puilden uit, ja, haar ogen puilden uit. En zeker heer Pieterman keek neer van zijn balkon. Hij keek stom verbaasd naar de reacties van de non. De reacties van de non. Leven de liefde, zei Pieterman galant maar juffrouw Jansen die belde naar de krant Ja die belde naar de krant Maar daar dacht ieder dat ze het maar verzon Dus ging ze naar de kapelaan en verklikte daar de non En verklikte daar de non Dat, zei de kapelaan, is weer des duivels werk Zo gauw ik er niet bij ben belazert hij de kerk, dan belazert hij de kerk. Dankzij juffrouw Jansen en de kapelaan maakte de politie er een einde aan. Ja, er kwam een einde aan. Want ze liepen namelijk zomaar op het gras. En de politie zei dat dat verboden was, dat het gras verboden was. De non en de nozem, die gingen op de bon. Een schop kreeg de nozem, de zenuwen de non. Ja, de zenuwen de non. Niet om het een of ander, maar omdat het niet kon eindigde de liefde van de nozem en de non, van de nozem en de non. Volgens Aristoteles weegt een zoen niet zwaar. Letterlijk uitstekend, figuurlijk zelden waar. Vraag de non er maar eens naar. Ja, wat een hartstochtelijk verhaal van de nozen en de non. De non kreeg een bon. <laughs> Is dat non-verbaal is dat, hè? Toch? Dat is, nou... <laughs> dat is non-verbaal. Ja, luisteraar. Hey, uh, ken jij, ken jij Sylvia's moeder? Ja, die heeft eens een keer wat gezegd. Ja. Uh, we weten niet meer wat, maar dokter Hoek, die weet dat wel.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 Sylvia's mother. Eh, Houston uh, heeft, was eh, een van de eerste artiesten waarvan ik hoorde het nummer. ja, begin, begin, begin jaren zeventig. Ja, maar volgens jou was er uh, een artiest Ja, ik weet niet of het nou eigenlijk origineel van Johnny Mitchell is. Nee. Daar, nee. ja, ik ken het als eerste instantie. Heb ik, hoorde ik van, van Houston. Ja. Maar eh, Johnny Mitchell was wel als eerste wat je eh, kreeg eh, als, als je het googelde, zeg maar. Oké. Daarnaast hebben we er een heleboel andere hoor. Nog, ook, eentje ervan is uit 1967, dus daarom ga ik twijfelen. Judy Collins. Judy Collins, oké. Ja. en verder hebben we er nog een heleboel hoor. Neil Diamond, Roger Whittaker. Ehm, wat hebben we nog meer? Te veel om op te noemen.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 But now it's just another show. You leave them laughing when you go. And if you care, don't let them know. Don't give yourself away. I've looked at love just as something's gained in living every day. I've looked at life from both sides now, from win or lose, and still somehow it's like. the wave's gentle motion. Bring my babe, my baby back to me and the stars. Ga lekker onderuit zitten. Neem een drankje en een hapje en geniet van de mooiste muziek bij ZFM Zandvoort. Will my love be returning like the sun? to brighten up my life and as day breaks over the Ja, we hadden het net over Joni Mitchell. Die heeft eh, een mooi album eh, opgenomen. Clouds heet dat geloof ik. Clouds, ja. Dat is uit 1969. Oké. En daar stond het op. Maar ja, als je dan ook eh, daarvoor zit... Uh, uh, wat is ze nou? dan ben ik even de naam kwijt. Judy Collins? Ja, Judy, Collins. Ja. 1967, dus dat is daarvoor. oké Of het nou origineel van haar is. Wie... Ik heb geen idee. Zoek hem op. Nou, ik zit er altijd op te zoeken, maar <laughs> probeer ik op, op Wikipedia... en in plaats van het Engels in het Nederlands te zoeken. Maar ik, eh, het enige wat ik hier eh, kan eh, vinden in het Deens, het Italiaans, het Noors... het Grieks. <laughs> Maar, wat ik wilde, wilde zeggen over Johnny Mitchell... die heeft natuurlijk nog veel meer mooie liedjes opgenomen. En een daarvan is... ja, als het winderig weer is, oftewel Stormy Weather. Ook wel een klassieker. sky, stormy weather. Since my man and I ain't together, keeps raining. just can't get my poor old self together. I'm weary all of the time, all the time. So weary all of the time when he went away blues stepped up and met me If he's gone to stay That old rocking chair's gonna get me Every night I pray That the Lord above will let me Walk in the sunlight I can't go on. Everything I had is gone. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining. Oh. Joni Mitchell, Stormy Weather. Jij hebt inmiddels eh, informatie gevonden over eh, de oorsprong van de nummer Both Sides Now, uh, eh, Orno. Ja, ja, ik moet het eventjes bekijken. Hoe dat eventjes, want het is in het Engels even vertalen. Ja. het is, eigenlijk was het al in 1967 door ehm, Joni Mitchell geschreven. Ja. En in maart 1967, en dat was geïnspireerd door een passage uit een boek uit 1959, eh, Henderson, de, Henderson the Rain King van Saul Bellow. Okay. En, ehm, maar dus als eerste dus, eh, door eh, Judy Collins op plaat gezet, zeg maar, als het ah, ware. En toen heeft uiteindelijk... Ehm, Johnny Mitchell heeft het op dat album geplaatst. Klaus in 1969. Oké. Want dit, dit klinkt helemaal niet zo oud eigenlijk, hè? Deze sound, zeg maar. Je zou hem niet verwachten. Ja, het is, het, is, het is een nummer dat blijft, je ook, eh, blijft hangen op een of andere Tenminste bij mij. Ik bedoel de kwaliteit van de opname. Als je dit, dit nummer bijvoorbeeld ook... Oh. Stormy Weather, maar ook dat Both Sides Now. Zoals dat nu is, eh, eh, wij, wij dat kunnen terugvinden in de computer. Ja, ik denk dat het misschien geremasterd is. Ja, ja, opnieuw opgenomen misschien ja, Ja, misschien wel nummers uit het verleden weer opgedoken... en op een nieuw album gezet. Zoiets kan ik me voorstellen in ieder geval. En we gaan, want die werd net ook al even genoemd als zijn een vertolker van het nummer Neil Diamond. Daar gaan we een ander nummer van draaien en dat heet Stones.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 La la la la la la la la on the stone. and me A time for planting You and me A harvest granting thee Every prayer ever prayed For just two wild flowers that grow Love Onno en ik zijn het erover eens dat die man een prettige stem heeft om, uh, naar te luisteren. Stones van uh, Neil Diamond. Een nummer wat je nou niet zo gek veel voorbij wordt komen. Vandaar dat ik het eh, maar eens op heb gezet vanavond. dat geldt ook voor het volgende nummer. Waarvan ik trouwens niet begrijp dat dat niet wekelijks... misschien wel dagelijks gedraaid wordt. Want dat vind ik zo verschrikkelijk mooi. Dat is Eva Cassidy met Songbird. Herstel, herstel luisteraars, herstel. Want eh, eh, dit was wel een, eh, een, versie van het nummer, maar dat is niet even Cassidy. En ik weet zeker dat zij ook in ons muziekbestand moet voorkomen. Dus ik ga nog eventjes opnieuw voor u zoeken. Eva Cassidy moet ik dan intypen. En dan moet ik, ja, kijk, dan, dan komt het origineel waarschijnlijk tevoorschijn. Ja, dat is een... Dan komt ze aangevlogen. Ja. ja, dit is, een, is echt een heel mooi nummer. Dan komt ze aangevlogen, hè? Eva, adem is thuis, hè? Ja. Adem. Een lekker rustig nummer. Mooi hè? Ja. morgen gezongen. Ja, jammer dat ze ook eh, heel jong is overleden. 37 jaar oud. Eh, eh, een melanoom. een soort huidkanker, maar dan de meest erge vorm die je kan krijgen. En dat zaaide dan uit door haar hele lichaam. En ze heeft eigenlijk haar platen nooit gereleased toen ze nog in leven was. Maar haar familie, zo heb ik me laten vertellen, heeft dat gedaan eigenlijk na haar dood. En uh, zo zijn er de prachtigste liedjes de wereld uh, ingekomen. Gelukkig dat ze dat allemaal heeft vastgelegd uh, op geluidsdragers... zodat we daar altijd nog van kunnen genieten. Eva Cassidy met Songbird. Fields of Gold is ook zo'n nummer, een voorbeeld... wat Sting natuurlijk ook bekend heeft gemaakt... maar wat ook prachtig wordt bezongen door Eva Cassidy. In Haarlem, een de Grote Houtstraat, daar kon je in het recente verleden, nou ik weet niet hoe recent dat is geweest. Nou, hij heeft al een tijdje in Haarlem uh, rondge, dolt zeg maar, door de, <laughs> de straten heen. Ja. Voordat hij eigenlijk eh, door ehm, eh, Giel Belen werd ontdekt, hè, natuurlijk. Ah, oh, was Giel Belen dat? Het was Giel Belen die hem eh, eigenlijk ontdekte, ja. Ja, En hem daardoor ook toen in het programma van singer-songwriter Maar dan weten, de luisteraars nog, dan weten de luisteraars nog niks. Over wie gaat het? Nee, het gaat over Michael Prince. Ik heb hem zelf ook dus verschillende malen zien optreden live, zeg maar, gewoon ook in de, in de dat was eh, tijdens eh, ja, In Haarlem. ja. Eh, Rode Loper is iets met de Rode Loper Haarlem, geloof ik. En dergelijke. Dat, ehm, nou, hij was echt gewoon geweldig. Elke nummer ook. Maar vooral dat ene nummer hè, waar hij dus eigenlijk onbekend is geworden. En waar hij toen ook singer-songwriter mee heeft gewonnen. Zeg maar, en dat was welk nummer? Dat was het nummer... Um, Close to You? Close to You. We gaan, we gaan ervan genieten. Michael Prince. changed my name for good luck. It just happened to be mine. Didn't ask for any reason or any of your time. I don't need your advertising. I don't seek for diamond eyes. I don't fit in your perfection. I don't fit into your life, but to you, my darling. For you I would truly sing. For you, my crazy babe, I would do just anything. I try to find a reason, and I try not to be strange. And I think that is funny, cause I'm nowhere near like you. You made of me a villain, oh, but maybe that's more true. And I'm searching for my pride again as I'm hunting for your eyes again but you're nowhere to be found tonight. Still, I wait in every morning light. So until that day is mine. So is it me, the one who's out of sight? Am I running out of time? Do you want to see me present? Yet they guard you through the night is your vision to be saved and told that everything's alright? And the whole goddamn world knows about the danger of this tide. Well, then I will come back for you. Yes, I will come back to you. then you might not will remember me or act like you're surprised when everyone's surrounding you. But darling, that don't mind. Just turn around and look at me when you pass me in the aisle. I still hold a thousand doors for you just to talk to you so I could get close to you. And why? just see me through. Knowing I would never leave. Knowing I would never leave. So until that day is mine, darling, I would wait Then why won't you see me through? I would wait for you, darling. zijn erachter dat hij in Streefkerk is geboren. Ja, Streefkerk. En, uh, we de buurt van we, eh, verdachten, in Alblasserwaard. Ja, we verdachten hem er bijna van dat hij eh, van Ierse of Engelse afkomst ja, was. Weet het, toch gewoon een beetje dialecten. of tenminste zo'n... Met zingen. Met zingen, ja. Zo Engels. ja. ja. ik ga wat draaien voor mijn vriendin uh, Yvonne Nijssen. Want die, ja, die is natuurlijk helemaal fan van, van The Green Green Grass of Home. En dat vindt ze het mooie gezongen door Het mooiste gezongen, zo moet ik het zeggen, door Oscar Harris.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 Doet ze trouwens ook als ze het op de cd zet hoor, zingt ze het ook live. <laughs> dat realiseren mensen zich nooit altijd, nou, eh, als een artiest live zingt, dan moet dat speciaal voor het publiek zijn. Maar ja, je zingt natuurlijk altijd live, anders komt het gewoon niet op de plaat. of <laughs> op de cd. Um, softly Whispering I Love You. Dat kan ook gebeuren. En dat gebeurt dan met name als Paul Jong zingt. Ook een man met zo'n met stem dit. Kan het nog herinneren? Love of the Common People en oh, zo. Ja, ja, ja. ja. ja nou, ik zat altijd uh, te zoeken eigenlijk. Eh. Sensuina Donna. Ja. doen dat Mm. Nou maar. <laughs> ik hou op. Softly whispering I love you Echoes of your voice are calling still from my dreams softening the chill of the breeze through my window. I can see the moon glow, painting silver shadows on a rose colored land. Mm -hmm. A world that we walk hand in hand in a day of gold covered by the glow of new love. I can feel your warm face ever close to my lips, and the scent of you invades a cold evening air. I can close my eyes I know your song is turning into music every beat of my heart Geldorf heeft hem ook nog eens weten te strikken voor dat... Eh, die goede actie, eh, die, massale... Eh, ja, voor Afrika. ja, 24 uur lang durende uitzendingen zat hij ook Zowel in, Amerika als in Engeland. Ja, hoe heet hij die drummer? Phil Collins heeft nog zelfs heen en weer gevlogen toen... voor de eerste, geloof ik, optreden in... Spelen in Engeland. En toen, hop, over naar Amerika. Dat hij daar ook nog eens een keer Sommige luisteraars, sommige luisteraars reageren we wel eens op mijn Facebook van... wij vinden jouw programma een beetje op candlelight lijkt. <laughs> Alleen er komen nooit gedichten in voor. Nou, daar gaat nu verandering in komen, luisteraars. En met deze klanken komen wij weer binnen in Candlelight. Een programma voor romantische luisteraars. Mensen, mensen die zich eenzaam voelen. Mensen die al tussen de klamme lappen liggen. En denken, ik luister nog even daarnaar. Kortom, dit is weer helemaal Candlelight. Met ook vanavond weer een aantal fijne gedichten van luisteraars. En we beginnen deze Candlelight Special op de zaterdagavond... met een bijzonder fijn gedicht dat we ontvingen van iemand... die zijn naam liever nooit meer wil horen. En dat hele fijne gedicht, deze Candlelight Special op de zaterdagavond... is dan kortweg nog zeer indringend getiteld... Jij Jij. In de Wij Jij in mei en juni. dat ik vrij in de klei met een sprei. In de rij met een ei en de glij van gelei is een pijfeestkledij. Jij zei hij, mij, wij, gij, hij, jij, mij, wij, hij, jij, mij. En ik dan. dan ontvingen wij uit Barneveld... nog een gedicht met een ei. In de keuken ligt een ei. Moe, mag ik dat oe? Nee, dat ei is vies. Daar heeft Molly op. Vlek verhindert mij het laatste woord aan u voor te lezen. Volgende gedicht voor deze Candlelight Special. Op de zaterdagavond ontvingen wij van een sleurklager... van een keurslager... en hij droeg dat speciaal op aan zijn blinde vink. O blinde vink in wildervang. Zie hoezeer ik naar jou verlang. Ik zie steeds jouw stok weer in de gang. Twee strepen rood, de rest van wit. En aan de krul jouw kunstgebied. Volgende bijdrage voor deze Candlelight Special op de zaterdagavond ontvingen wij van Harm van R. de Blaricum. En hij noemde zijn inzending met de broek. Naar beneden. Draaide ik me om voor de spiegel en herkende opeens het gezicht van Hans Wiegel. kort gedicht dat zojuist de studio werd binnengebracht... en dat ik u toch niet wil onthouden in deze Candlelight Special op de zaterdagavond. Jouw auto staat verkeerd geparkeerd. De portier En zo komen we dan weer toe aan het laatste gedicht van vanavond. En het laatste gedicht van vanavond is heel treffend getiteld Jan. Jan, wanneer ik weer niet slapen kan. Jan, dan lig jij daar niet wakker van. Jan, jouw bedje was al lang gespreid. Jan, was het nou Kendall of zwendelheid? Jan. <laughs> Nou, die verplichting heb ik ook weer aan voor Ja, daar zijn we ook weer... Eh, Herman Berkien was dat natuurlijk met eh, zijn eh, persiflage op, op het programma Candlelight met Jan van Veen. Oh nou, we gaan het nummer wat jij nog voor ons meegebracht hebt eh, als laatste draaien. want ik zie dat, ja, we gaan alweer naar de klok van 12 uur. Dat is een mooi nummer van Dan, Hill. En het heet Sometimes When We Touch. hoe heb je dat ontdekt? Want er zijn meer artiesten die het, nummer hebben opgenomen. Hè? Maar waarom speciaal Dan Hill? nou, daar is het volgens mij. Ja. Oh, dat zou kunnen hoor. Het zou kunnen. Van, daar, ken ik het ook alleen eh, van eh, in feite. Dus, uh, nou, we gaan Een heerlijk lekker rustig nummer. We gaan eruit gaan. Ja, zeker. Nemen wij vast afscheid, ja. nou, want ja, keihard, hè? de klok is keihard. Ja, ja. Klokje van gehoorzaamheid. ja. Dank weer voor je komst naar de studio. Graag gedaan. Want eenzaamheid is, hoe zeg je dat... als DJ en eenzaam staan is ook niet anders. Ja, nee. <laughs> Kun je beter gezellig met z'n tweeën nou, zijn. Zo is dat. Luisteraars, een fijne eh, nacht toegewenst. Een rustige nacht ook toegewenst. En een uh, goed weekend straks. Hè. Morgen is dan weer vrijdag, dus uh, helemaal goed. Hoi hoi. Tot de volgende keer. And what you you say or do the just beginning To see real Sometimes when we touch the and I have to close my eyes and hide. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me subsides. Romance and all strategy leaves me battling with my pride. But through the insecurity, some tenderness survives. I'm just another writer, still trapped within my truth. A hesitant prize fighter, still trapped within my youth. and I have to close my eyes and hide. I wanna hold you till I die, till we both break down and cry. I wanna hold you till the fear in me subsides. hold you endlessly. At times I understand you, and I know how hard you try. I've watched while love commands you, and I've watched love pass you by. At times I think we're drifters, still searching But then the passion fled.